in my doet het hartstikke. Hij versterkt niet, hij versterkt niet hoor, alleen in mijn hoofd. Ja, oké. Wat u daar ziet. Ja. Wilt u daar iets over zeggen? Eh, het is een kunstwerk. Ik dacht dat het uh, tongen heet. Vurige tongen of zo. En het staat er volgens mij iets van drie kwart jaar. En het is van glas. En veel meer kan ik er niet over vertellen. Wat vindt u ervan? Eh, ik vind het goed dat er gewoon het een en ander aan kunst in het gebouw ook wordt tentoongesteld wat ik er persoonlijk van vind, eh, niet helemaal mijn eh, stijl. Maar ik vind het wel eh, fleurig en het komt de beleving van de hal en de entree ten goede. Ehm, ik vind het wel mooi. Ja hoor. Ja. Maar verder, ja. Ik vind het wel mooi. <laughs> ja. Het is van Maria Goos, hè? Roos. Roos, sorry. Ja, ja. Ja, glas zie ik druppels. En wat vindt u ervan? Ik vind het wel aardig. Ik vind dat het goed past bij, eh, bij dit gebouw. Zeker ook eh, wat op de, noem je dat, binnenplaatsen ligt. Of hoe heet het, Fides. ja. Mhm. ja. ja. nee, eindelijk eh, maakt de provincie werk van het feit dat ze ook zelf wat aan kunst aankopen moeten doen. En niet alleen maar wandkleden. Hè. Ja, het valt niet zo op omdat het uh, eh, nogal in de hoogte staat. Ik vind de kleuren vind ik wel heel erg mooi, maar eh, het is niet echt zichtbaar, vind ik. Ja, ik had er niet op gelet, eerlijk gezegd. Wat ik zie? Ik zie volgens mij glas. Ik heb net begrepen dat de provincie heel weinig geld heeft. Dan heb ik zoiets van, past dat? Ik denk van niet. Als het niks kost, iemand geschonken en tijdelijk neergezet, vind ik het mooi. Maar om het hier te blijven staan, heb ik zoiets van, nou, uh, zie ik niks in. Ik zeg net tegen haar, het lijkt wel van de film Terminator 3 of 2, die, die de, vloeistof dat naar elkaar toetrekt. Kwik. Ja, vind ik er een beetje van weg hebben. Is het glas? Een soort van kerstbalachtige eh, spul. Op zich vind ik het wel iets aparts hebben. Ja. Het lijkt een oh. beetje op uitkomende zaadjes. Ja, voor mij mag het blijven. Dankjewel. Radio. Radio. Radio. Lucht. We zijn onderweg naar Maria Rozen. Het is maandagochtend. En ik ben hartstikke zenuwachtig, merk ik. Ik ben echt heel benieuwd hoe het, hoe het daar straks gaat. Ik wil het eigenlijk een beetje met haar hebben over, de, over het werk wat in het provinciehuis staat in Den Bosch. Maar ik ben ook ontzettend benieuwd naar haar manier van werken. Hoe ze omgaat met het materiaal en met de onderwerpkeuze, hoe ze dat op elkaar afstemt. Ik ben zelf de laatste tijd bezig met werken met glas. Dus ik ben heel benieuwd wat voor gesprek het wordt. dat is koffie. Ik doe jullie zelf eh, melk uh, eh, je eh, veel dan niet? Ja. En ik moest je de groeten doen van onze docent, Bert Schutter. Hé, hey, hè? Is Bert jullie docent? Ja, is mijn Leuk. docent. Ja, want in mijn vorige periode was ik bezig met glas. Ja, ja. Smelten en zo. Nou, daar zat ik dus heel erg mee van, wil ik dat gaan smelten? Van wat aan dat glas is voor mij nou zo belangrijk? Dat je daar nog van alles mee kan vormen. Of is het juist de glas scherven, het harde op zich? En toen heeft Bert tegen mij gezegd, je moet eens kijken naar het werk van Maria Rosa. Oh, leuk. Dus via hem ben ik leuk. toen oh, leuk. Nou, in jou gaan verdiepen. En toen voor dit project kwam ik in het provinciehuis in Den Bosch. Oh ja. En ik kom daar binnen en ik zeg van, dat moet van Maria Rozes zijn. Dat kan niet anders. Ja, leuk. Dus dat vond ik zo mooi. Want ze zijn nu wel aan het verbouwen hè, daar. je mag straks niet meer gewoon naar boven. in verband met de veiligheid zijn ze daar nu allemaal deuren aan het maken. Oh, zo die, ja, ja. Oh, dus, ja, mag, dus- echt waar? Oh, eerlijk. Ja. Dus was ik ook benieuwd van, wat, wat vind jij daar dan van? Als je dit op, op zich neerzet voor algemene publiek? Nou ja, nee, het is natuurlijk eh, het is voor het provinciehuis. Ik ben heel erg van, van die architectuur uitgaan, van het gebouw, hoe het functioneert. En ze hebben mij voor deze twee plekken gevraagd. Eh, en die, eh, die plek waar het nou staat, en dat is een soort oude plantenbak is het. Hè? Is, of de eerste verdieping heeft al ineens zo'n uitbouw. En vroeger, dat is al door de architect zo gemaakt, en vroeger is daar, heeft daar, hebben daar planten in staan. Je kunt gewoon zien van, oh, daar hebben zo van de jaren 70 of 60, 70 hebben we van die, eh, ja, van die groene planten en die bruine korrels en zo. Dat, eh, mhm. en eh, dat vond ik heel. en, met die patio en die, die, die, die uitbouw, daar moest iets mee gebeuren. Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En, en toen had ik in eerste instantie heel andere, andere beelden bedacht. Toen bleek dus dat er ontzettend veel eh, miljoenen eh, verdwenen was en dat ze het niet gepast vonden om, eh, om iets neer te zetten. Dus toen ging die opdracht niet door. En toen jaren later, toen bleek toch weer ergens toch weer geld te zijn voor kunstverpassing, moest er toch iets gebeuren. Dus toen kwamen ze weer bij mij en toen hebben ze gezegd, nou, wat je daar vorige keer voor idee had, dat kan niet, want het waait er heel hard, dus dat kan niet. Je moet even nieuw ontwerpen. Ik zei, nou, dan vergeet ik alles van vorige keer, gaan we helemaal opnieuw beginnen. En toen had ik ook al ja, wat meer dingen gedaan. Dus had ik ook wel meer ervaring, dat, waardoor ik meer op die plek zelf durfde in te gaan, zeg maar. En, eh, er moest ook een soort verbinding komen tussen die patio en die plantenbak. En toen dacht ik, ja, die man heeft echt een plantenbak gemaakt. Ik ga dat gewoon weer terugbrengen, maar dan een beetje een artificieel tuintje. En er zijn er allerlei dingen die dan, eh, de tuin van Brabant, en dan was ik in Tsjechië en dan zag ik in het midden in de winter een volkstuintje. En dan hebben ze dan van die glazen bloemen stond. Het was helemaal een bevroren tuintje en er stonden alleen nog een paar van die glazen bloemen. Dat was echt heel mooi, zeg maar. En zo allemaal van dat soort beelden komen dan eh, samen en uh, moeten gegroeide vormen zijn, moeten een soort ja, vrouwentongen, zeg maar, zijn, zo'n rare gegroeide in de lengte. En die patio is heel lang, dus daar moeten een beetje liggende horizontale vormen. En zo gaat het dan eh, combineren, zeg maar. En, eh, ja. Maar dat vond ik toen wel een uitdaging om voor zo'n hele rare vorm, zeg maar, toch iets eh, speciaals te maken. Ja. Dus dat niet iedereen het kan zien, maar pas in tweede instantie, dat vind ik helemaal niet zo erg. Ik vind het eerst best dat het daar op zijn plek goed staat en functioneert ja, ik snap wel dat het anders werkt dan dat je iets op een kruispunt <laughs> zet waar iedereen uh, voorbij komt of zo. Dat is natuurlijk eh, wel een verschil. Dat is een heel ander eh, iets. En daar hou je ook rekening mee. Dat zijn allemaal ingrediënten die je gebruikt voor, voor het beeld, zeg maar. Daarom is het ook van klas. Als iedereen er zo bij kan komen en... Dit zijn die glazen bollen in de metalen rekken. En nou ja, toen dat eh, net klaar was, eh, er zat wel een hek omheen, dus s'avonds is het afgesloten. Maar toen het klaar was, kwamen mensen allemaal zo kijken die daar werkten. Die gingen zo met de ring en sleutelbos op het glas tikken. Tik, tik, tik. Is dit van glas? Oh, Oh. Oh. oh, zoiets. En toen ging er dus echt iets om? Ja, toen ging echt iets om. Nou ja. Is dit van glas? Nou ja. nee, Kan ik wel. Ach, dat is weer een mooie, ja, dat is weer een mooie tekening geworden. Kijk eens. Moet je op laten drogen. Ik wou het geluid maken van dat tikken tegen het glas. Godverdomme. Hij zit onder de kanaal. Ja. Oh ja, geeft niks. Nou, ik pak toch wel even een doekje. Mensen denken vaak dat, eh, dat ze dan allemaal, als het buiten is, of dat het allemaal eh, aan mogen komen. Het is natuurlijk ook wel stevig. Het is niet zo als kerstballen of zo. Soms ziet het er wel uit. Hè? Je kan niet, vaak niet zien hoe, hoe dik het is of hoe zwaar het is. Hè? Want wat jou het meest in glas aantrekt is juist dat, dat, dat vloeibare, dat je het kan ja. vormen. Ja, dit eigenlijk zo'n tekening met die omgevallen chocolademelk. Ik vind het wel erg inspirerend. Het vloeibare, ja. En wat voor het glas ook mooi is, dat het, het <clears throat> ontstaat van binnenuit. Hè? Dus het ontstaat vanuit het proces. Dat vind ik zo mooi. Dat het niet eh, is, eh, je gaat eh, net als een tekening eerst van buitenaf, wil ik dit dan dat, of je hebt een bepaald idee. Maar ja, ik heb het echt. Ehm, Daarom ben ik toen ook met glas begonnen. Ik had de transparantie nodig voor een beeld. En, en toen was ik eigenlijk heel benieuwd naar de vorm die je krijgt vanuit het vloeibare glas. Want ik was allemaal glasplaten aan het smelten. Maar dan moet je, als je, ja, dan kun je wel vormen maken, maar dan moet je precies weten, bijvoorbeeld hoe die bolling is, hoeveel graden dat is en hoeveel centimeter. Maar ik, ik was eigenlijk benieuwd, wat voor vormen krijg je nou vanuit het vloeibare glas door, de, door het bewegen? En dat was de bol. Dus alles, alle glazen, alle vormen die van glas gemaakt worden, die worden, zijn eerst een bol. En dat... Eh, is iets van binnenuit. En eh, ik eh, aquareleerde ook. En dat is ook zoiets. Dan gebruik je het materiaal eigenlijk om eh, te sturen. Dus dat vanuit het... Vanuit de binnen, zeg maar. En dan mm. komt het gegroeide en ja, het laten ontstaan en de dingen uit het proces gebruiken. Ja. En ik lees ook <clears throat> in de interview ook nog een beetje. Ehm, dat je ehm, heel veel tegenstellingen zoekt. Oh veel tegenstellingen zoekt in je werk. Je bent met, met, met leven en dood bezig, met, eh, met e-, esthetiek en juist het tegenovergestelde daarvan. Mm. Eh, wat vind jij nou belangrijk om, om te zeggen met je werk? Vind je iets belangrijk om te zeggen met je werk? Nou, ik vind de verbeelding wel heel erg belangrijk voor, eh, voor, voor het leven, zeg maar. Eh, als je dat niet hebt, dan, ja, dan is er gewoon niks meer. Als er geen parallele verhalen zijn, geen metaforen. Dat is ook zo mooi aan sprookjes en legendes, zeg maar. Dat zijn eigenlijk een soort metaforen of verhalen over het leven of hoe je het leven kan zien. En dat vind ik belangrijk. En ik denk dat tegenwoordig, eh, ja, ik mis het ook wel erg in, eh, in alles, zeg maar. Alles is heel erg één op één. Het is heel duidelijk, oh, het ziet er zo uit. En dan soms staat er ook nog een tekst bij dat je het zo moet zien. En, eh, maar eh, zo is het vaak niet, eh, zeg maar. Of je kan het ook op een andere manier, dingen op een andere manier beleven. En, ja, en de kunst kan het gewoon ook... kunnen dingen weer verder gaan dan de dood. Je kan bijvoorbeeld pantoffels maken voor iemand die al lang geleden overleden is, zeg maar. Maar dat, er toch nog, dat je toch nog voor, voor, voor, net als ik zo die pantoffels heb gemaakt voor de reus van Rotterdam nou ja, dat, dat gaat ook over de reus van Rotterdam. Dat gaat eigenlijk over het beeld van de reus. Het gaat niet over die uh, Ricardus of eh, eh, ik weet niet eens precies zijn naam, zeg maar. Het gaat niet over die persoon, maar over het beeld dat er zo'n zo reus is geweest en die, die nog, ja, het spreekt tot de verbeelding, zeg maar. Dat de mensen groter kunnen worden dan, dan andere mensen en als mogelijkheid, als, ja. En, en toen ben ik nog bij schoenmakers geweest die reuzen reuze uh, schoenen maakten. Die zitten in Duitsland, twee broers. Die maken schoenen voor de reuzen over heel de wereld. Nou, dan kom je daar weer bij zo'n reuze schoenmakers. En die hebben allerlei verhalen over wat dat is dat, ehm, dat, eh, ja, die, dat handen- en voetengroei niet parallel hoeft te lopen met de lengtegroei. Dat, eh, dat in Rusland en Amerika komen veel reuzen voor. Eigenlijk in onontwikkelde landen. Dus dat vind ik wel grappig, iets wat heel erg in lengte ontwikkeld, maar er komt in onontwikkelde landen voor. Maar de grootste vrouw ter wereld is een Japanse. Dat is ook wel heel erg grappig. En zulke dingen kom je allemaal te weten. dat vind ik zo ontzettend leuk. het mag niet mooi zijn, want dan, dan wordt het kitsch. En jij zit op dat randje. Mm. Ja, nou, ik, eh, ik denk als het echt is, dan is, is het geen kitsch. Ja, ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig. Dus zou kunnen zoeken wat nou eigenlijk... Eh, nee, maar dat het mooi moet zijn. Eh, ik ga niet expres iets niet mooi maken, zeg maar. Mhm. Maar ik ga ook niet expres iets moois maken. oh, jij bent toch degene die altijd alleen maar van die mooie dingen maakt. Als je bijvoorbeeld deze dingen ziet, dat zijn echt heel lelijke dingen. Die uh, ehm, eh, glas geblazen in sandalen. Het zijn toch monsterachtige dingen, zeg maar, met die verbrande sandalen er nog onder. Het is toch echt... Eh, ja, maar het is nog steeds van glimmend glas. Ja, ja, ja dus glimmend dus- is, is, eh, is mooi. Ja, nou, misschien wel en ik gebruik het gewoon als, eh, als, eh, als materiaal. Hè? En ik wil ook dan die eigenschappen van het glas maken gebruiken. Als ik iets van, beter van hout kan maken, dan ga ik het toch van hout maken. Ja, ik, ben, eh, ik heb laatst laatste prijs gekregen voor uh, beeldhouwkunst. Uh, voor beeldhouwkunst, de Ring. Maar ja, beeldhouwkunst, ja, ik vind het wel vind het wel mooi. De beeldhouwkunst, zeg maar, als eh, beelden en het houden, het handelen, staat er allemaal eh, bij elkaar. Maar het tekenen is voor mij ook net zo, eh, net zo belangrijk. Is het veranderd bij jou in de loop der jaren? Van wat jouw doel is met je werk? Wat je doet, je stelt dat altijd bij. Je gaat natuurlijk altijd verder, ja. Was je vroeger kritischer met wat je neer wilde zetten? Ja, ik denk het wel kritischer. Dat is wel moeilijk om uh, of, of kritischer eh, te, te, blijven. Ik merk wel dat ik dan sneller denk: oh ja, als ik me je weet hoe je jezelf ook eh, voor, voor, voor het blok kunt zetten, zeg maar. Hè? Je leert het proces in jezelf herkennen. Dan denk je: oh. <coughs> steeds als ik begin te tekenen de eerste dag, dan loop ik gewoon helemaal misselijk rond. Dan denk ik, jezus. Dan denk ik, ja Maria, dat weet je. Je wordt altijd de eerste dagen misselijk en beroerd en ik kan het niet en het is niks. En dus je merkt het echt lijfelijk. Hè? Je merkt het echt ja, Ja, dat, dat eh, nou, ben ik toch niet, eh, niet, niet, niet fijn hoor, de eerste tijd. En ik vond van ziet het, ik kan er niks meer van. Je weet op een gegeven moment hoe processen wel werken. En, eh, dan weet je natuurlijk, als je pas begint, nog niet precies. En, ja, dan heb ik toch hard gewerkt, een mooie tekening gemaakt. Nou, dat is helemaal niet zo hoor. Dat kan nog veel beter. En dan moet proberen iedere keer die grenzen toch te verleggen. En vooral op dingen te doen, denk ik, die je niet niet kan. Niet dingen doen die je wel kan, maar die, eh, daar leer je het meeste van. Het is toch dingen leren en eh, ja, dingen blijven ondervragen. ook binnen jezelf. Ja, en ik ben dan zelf de laatste periode dan met het glas bezig geweest en vooral met die scherven. Ja. Zo'n metafoortje voor mijn eigen werk bedacht. De wereld is rond, en ik ben vierkant. En ik moet in die wereld passen. En dat gaat niet. Want op die hoeken blijft dat wringen. En over die hoeken, daar wil ik het over hebben. En ik, dat is juist het tegenovergestelde van. Eh, ik zou net anders. Ik zou zeggen, ik ben rond en de wereld is vierkant. Wij zitten ook in een vierkant gebouw. Mensen zijn allemaal rond. Mhm. Alles is rond aan de mens. Ik zou zelf nooit eh, denken dat ik vierkant was. Ik denk rond en je past overal in en zo. Ja, want jij concentreert je meer op de mooie dingen van het leven die je laat zien. Ja, dat weet ik niet of dat mooi Ik probeer wel dingen. Ik heb wel gemerkt, bijvoorbeeld, door die uh, eh, bramen Dat je door. Eh, ehm, ja, eigenlijk heel monsterachtige, eh, eh, eh, onhanteerbare dingen, zeg maar. Want die gingen dan overal plukken en vangen en doen. Nou ja, dat, zijn gewoon, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Je moet er overal aan handschoenen. En die bramentakken, die pikken dus. En nou, die propte ik in mijn auto. En dan deed ik die auto open, sprongen ze eruit. Van, nou ja, goed, zat helemaal onder de krassen en doen. Maar als je ze op gaat rollen dan krijg je ze mooi. Uh, ja, dan worden ze ineens helemaal onschuldig. En eh, dan krijg je ze ook in een vorm die er. ja, dan merkte ik dat dat rondmaken is gewoon heel troostend. Voor iets, ik probeer, ja, als iets heel, heel hard of pijnlijk is. Of, nou, toen kwam ik ook op achter, achter dat je mijn verdriet aan het oprollen was. Of ik kwam eigenlijk door die bol achter. Als je je verdriet oprolt, kun je gewoon verder rollen. wil niet zeggen dat je verdriet eh, eh, kwijt bent, maar je kan het gewoon eh, met je meenemen. Het kan rollen, in plaats van dat je in dat verdriet blijft hangen. Ja, ze komen erachter. Maar dat zijn dingen die ik eigenlijk heel intuïtief ging doen. Dingen rondmaken. En denk, ja, dat... en zo kun je zo'n monster bedwingen, zeg maar. toen dacht ik ook, ja, die bol moet zo groot worden als ik zelf. Ik zie het altijd toch als een soort parallel verhaal met hoe, hoe het leven zit, zeg maar. Maar dat kan gewoon heel veel helpen met eh, hoe je, ja, hoe je jouw, het leven staat. Het is jouw verzameling plaatjes van... Overwinnaars, ja. Overwinnaars. Ja. is ook echt gefixeerd op het positieve van het leven. er zijn ook mensen die Ja, maar dat komt wel voort uit eh, dat ik het wel hard nodig heb, denk ik. Kijk, eh, als je zo, net als die helden en zo ophangt, dan geeft die toch een soort kracht. Dat is toch iets... en dan kan ik mijn zwakte laten zien of zo. Maar ja, of, eh, dat, dat, dat, dat, is ook eigenlijk heel zielig dat je zoveel plaatjes nodig hebt van helder om een beetje te... Ja, <laughs> misschien. Ja. Zou je daar ook een foto van jezelf tussen kunnen plakken? Nee. Nou, ik moet misschien als een keer een foto... Kijk, het gaat heel erg ook om de foto. Mhm. Het is wel voor het beeld van zo, dat, eh, zo zie ik als overwinnaar uit. Nee. Als je een leentje zou krijgen en daar zou een foto van zijn, mag je er dan tussen? Nee, het is meer iets wat, eh, wat ik van anderen. Ik, het zijn wel allemaal dingetjes van mijzelf die ik daarin herken, natuurlijk. Of eh, dingen vanuit mijn eigen leven. Het zijn allemaal kleine portretjes ook. Of wat ik zou willen zijn. Of uh, waar, ja, het zijn natuurlijk. De hele persoonlijke keuze is het. En je kan ze er ook weer uithalen. Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee, ik heb er wel meer bij, bij, bij zitten waar ik me nu voor zou schaam, zeg maar. Dat hij erbij zit. Het is een hekel aan. Maar nee, dat doe ik niet. Want dat is echt op dat moment echt wel eerlijk gekozen. En daar heb ik al een tijdje over gedaan. En eh, nee, dat ga ik dan niet meer. Eh, ga ik, nee, dat vind ik dan niet, eh, niet eerlijk. Dat doe ik dan niet. plus, het geeft ook geen goed beeld het, mhm. van, van hoe het toen was. Maar wanneer gaat het van privéverzameling over in, in, in een werk? Ja, dat is hoe je ermee omgaat. Want wanneer beslis jij in welk materiaal je een bepaald werk gaat maken? Hoe, hoe is jouw afweging daarin? Nou, ik, meestal begin ik eerst met eh, tekenen. Om te kijken of dat klopt, zeg maar, in mijn eh, tekeningen. En dan. Eh, ehm, ja, of die noodzaak is om het te, te zien of te maken. En meestal denk ik niet in glas. Veel te duur, veel te complex. we gaan... En ook, ik wil dat ook niet vanzelf doen. Maar op een gegeven moment, door al die jaren heen, heb je natuurlijk, zit er heel veel in je hoofd. En je hebt toch een soort. ja, denken daarin ontwikkeld. En nou, het moet wel echt, echt een noodzaak zijn, zeg maar. Eh. Maar dat glas, dat blijft gewoon ook iets heel, ja, iets wonderlijks hebben, toverachtig. Je weet gewoon soms niet wat je ziet, omdat het ook, ja, zit eh, over die kleur vaak nog een transparante laag. Dus je weet soms ook niet waar het nou begint en ophoudt. Het, eh, die beweging zit er nog in. Het is een echt gestolde energie. Dus die beweging zit nog in die vorm. Dat vind ik heel mooi. Dat het niet zo'n ja, vorm is die, kant-en-klaar is, zeg maar. Het gaat eigenlijk in je beleving nog door. Ik vind dit al eh, prachtig hoe het opdroogt, zie je dan? Ja, hij is bijna klaar. Ja, hij is bijna klaar. Ja, dus daar ga ik nog wel mee verder zo meteen. Ja, ik vind het wel een eh, mooie vorm en zo. Eh, ja. ja. Ja. Ik ben benieuwd wat daaruit komt. ja. ja. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? like the first time. We're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down, you know, so many ways. Don't see me now. Please don't see me ugly, babe know I सर से सर सर चूड़ी सर के सर से सर सर धक धक धक धक दिल मेरा धर के धक धक धक धक खन खनेरा खन खन चूड़ी सर खन सर छन छन छन सर के चूड़ी खन के छन धक धक धक धक दिल मेरा धर के 조리 한때 사라리세 사라리사리 줄리 사리게 박수 박수 박수 박수 비밀한 하루게 반칸 반칸 조리 한때 찬찬 사라세 사라사리 지리 사리게 धक धक धक धक दिल मेरा धड़के खन खन खन खन चूड़ी खन के छन धक धक धक दिल मेरा धड़के Tot slot de tweede aflevering van het hoorspel. Vandaag gemaakt door Femke Aarts. Vorige week hoorde u dat er een groot gevaar voor de deur stond. Of toch niet? Daar zal je hem hebben. Sst. We doen niet open hoor. Waarom breng jij ons toch altijd in van die moeilijke situaties? Houd nu toch je mond, direct hoort hij ons nog. Sst. Zou hij weg zijn? Sst. Volgens mij is hij weg. Hoe weet je dat zo zeker? We horen toch niks meer? Ja, hij is weg. Kom, we gaan kijken. Nee, nee, niet de deur open doen. Misschien houdt hij zich gewoon stil. Alsjeblieft. Doe de deur niet open, alsjeblieft. Weet je, ik laat me niet zo bang maken als jij. Misschien kunnen we het wel gewoon oplossen. Gewoon oplossen? Gewoon oplossen? Wat denk je wel? Er een paar seconden geleden staat er nog iemand half jouw voordeur in te trappen. En moeten we allebei muisstil zijn? En vervolgens wil jij hem gewoon verwelkomen door de deur open te doen. Weet je wat jij bent? niet goed bij je verstand. Nee, en jij laat je door emoties leiden. Ik maak die deur open en wel nu. Nee, nee, alsjeblieft, doe het niet. Nee, nee. zo te zien heeft hij iets voor ons achtergelaten. Voor ons? Je bedoelt zeker voor jou. Jij bent degene die zich hier in de nesten werkt. En je zadelt mij er ook nog mee op. We gooien dat ding weg. En jij gaat met mij mee. Laat het los. Weet jij veel wat het is? Kom er niet aan. Blijf af. Ik neem het mee. Waar gaan we heen? Kan me niet schelen. In ieder geval gaan we niet meer terug naar huis. Hij weet ons daar te vinden. Waar wil je dan naartoe? Of ben je van plan in het wilde weg op de vlucht te slaan? We moeten ergens. Ja, we moeten ergens heen waar we kunnen bekijken wat hij jou heeft achtergelaten. Wacht, ik weet wel een plek. We zetten de auto hier naast het pad. Het laatste stuk kunnen we wel lopen. En jij neemt dat ding mee. Weet je zeker dat we zo goed gaan? Nee, dat weet ik helemaal niet zeker. Ik ben er al heel lang niet meer geweest. Ah, hier moet het ergens zijn, die heuvel. Ja. Nu herken ik het weer. Dit is het. Ik hou even en ben zo terug. baby. Tot de volgende keer. De uitzendingen van Radio Lucht zijn ook te beluisteren op myspace.com slash radiolucht.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 I did what I had to do and saw it through without exemption. I plan each shattered course, each careful step along the highway, and more, much more than that. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew bit off more than I could chew.